Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse miljonair Robert Durst, die tussen tv-opnames door onbedoeld een aantal moorden bekende... is veroordeeld tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Vorige maand werd hij door een jury als schuldig bevonden aan de moord op een goede vriendin. De 78-jarige Durst wordt ook in verband gebracht met twee andere moorden. Onder meer op zijn vrouw in 1982. Zes jaar geleden werkte Durst mee aan een tv-documentaire over de toen nog onopgeloste zaken. Op de wc mompelde hij tegen zichzelf dat hij ze allemaal heeft vermoord... terwijl zijn opgespelde microfoon nog aanstond. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die Van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat Van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend... terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de drie mannen de winst terugstorten... kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. De Almeloze kruisboogschutter, die ervan wordt verdacht twee vrouwen te hebben doodgestoken... is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt. Bronnen rond het onderzoek melden dat hij weer aanspreekbaar is. De 28-jarige man stond op 17 september met ontbloot bovenlijf op zijn balkon met een kruisboog in zijn hand. Hij zou eerder die dag in de woning eronder twee vrouwen hebben doodgestoken en een derde vrouw hebben verbond. De verdachte werd door de politie neergeschoten. Sindsdien was hij niet aanspreekbaar.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 好嘛，好嘛。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

you, do what I wanna do the bottom of my van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. la la jouw keuze ZFM. I still have faith in you. I see it now. Through all these years that faith lives on.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 things we did. It